Koerdische strijders zeggen dat ze dankzij de Amerikaanse hulp een deel van de stuwdam op IS hebben heroverd. Het lijkt erop dat het Rode Kruis het Russische hulpconvoi voor Oekraïne mag gaan inspecteren. Vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne zijn het daarover eens geworden. Bijna 300 vrachtwagens staan al dagen bij de grens. Het Rode Kruis wil het transport na inspectie verder begeleiden, maar alleen als de veiligheid wordt gegarandeerd. In de Haagse Schilderswijk zijn gisteravond 40 appartementen ontruimd vanwege een brand in een parkeergarage. Twee auto's zijn uitgebrand, niemand raakte gewond. Burgemeester Van Aartsen kwam kijken en maakte een praatje met de bewoners. Voor zover bekend heeft de brand niets te maken met de onrust van de laatste tijd in de Schilderswijk. In de Amerikaanse plaats Ferguson is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de rellen van de afgelopen week. Die begonnen nadat een agent een zwarte jongen had doodgeschoten. De gouverneur van de staat Missouri, Nixon, heeft in de voorstad van St. Louis ook een nachtelijk uitgaansverbod ingesteld. In Scheveningen is gisteravond alsnog het vuurwerkfestival begonnen. Ongeveer 60.000 mensen keken naar het spektakel boven zee. Het festival had eigenlijk vrijdag al moeten beginnen, maar vanwege de harde wind ging dat toen niet door. Komend weekend zijn er opnieuw vuurwerkshows te zien in Scheveningen. Het weer bewolkt en vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen naar het zuidoosten.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 De original van deze week is Thank God for the Radio. In het eerste uur de hitversie van deze song. Uiteraard ook een blokje country uit eigen land, maar nu eerst het drietal onlangs uitgebrachte singles in de States. Sam Hunt was de eerste met Leave the Light On. Vervolgens gaan we luisteren naar Debbie Cochran met Everything Changes. En tot slot is Jeremy Starkel van de partij met Burn. Seasons come and go, the flowers bloom. info at crossroadsmusic.nl future debuut van Puss and Boots is een nieuw project van Nora Jones en ook dit project levert weer een prima album op. Puss and Boots is een trio dat naast Nora Jones bestaat uit Sasha Dobson en Catherine Popper. De drie dames staan al een tijdje samen op het podium, maar tot een album was het nog niet gekomen. Ook No Fools No Fun wordt door de dames gezien als een voorproefje op een volwaardig debuut, want de nu verschenen plaat bestaat voor een belangrijk deel uit live materiaal. Mijn favoriete track is Don't Know What It Means. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Mm. is een echte countryboy die zijn dagen doorbrengt tussen de gitaar en het vee op de farm. Bovendien is hij ook een professionele rodeo cowboy. Het is dan ook niet zo vreemd dat zijn album Dirt Road Blues, waarop onder meer Las Vegas Gold, gaat over een wereld van zadels en sporen. Lieve plattelandsmeiden en ijskoude biertjes, maar bovenal over de natuur, waar vreugde en melancholie veranderen, net als de seizoenen. 18, but his body's growing old. That breaks heartaches, living life on crown. A thousand, thousand added rodeo towns. He gives everything he's got, all his heart and soul for bright lights and ten nights of Las Vegas gold. Well, I'm beat to shit, broke as a joke. made it through the winter, still on the road. I got a million miles and six months left to go. checks and IOUs. I gotta find me a bed for the night is through. Hey baby, what's your sign? I think I can love you. He's been living all the dreams I failed, hack and hold. He's only 23, but his body's growing old. That breaks heartaches, living life on crown. A thousand, thousand added rodeo towns. He gives everything Christmas was a bust again. A crown and a bag of ice are now my best friend. AA really ought to sponsor me. And every other guy in the top 15. were crazy as hell, but ain't cowboys supposed to be. He's been living all the dreams I felt hack and hold. He's only 33, but his body's growing old. That breaks hard living life on crown. A thousand, thousand added rodeo towns. He gives everything he's got. All his heart and soul. For bright lights and ten nights of Las Vegas gold. taking my raps like nod my head and Wrangler's big yellow shoots. Your name will be known, man. I love this life. A rodeo. He's been living all the dreams that fell hack and hold. He's only 43, but his body's growing old.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 Tamara Rosanes is afkomstig uit de staat New York. In 1972 kwam ze naar Denemarken met haar Deense man en begon te zingen. Ze koos voor country in Denemarken is ze regelmatig terug te vinden in de charts. Ik heb al een paar maal met deze sympathieke zangeres mogen werken en dat gaat binnenkort weer gebeuren. Ooit scoorden Nina en Frederik een internationale hit met My Bonnie is Over the Ocean. Tamra heeft het ook opgenomen. McAllister is afkomstig uit Australië en te gast in deze aflevering van Crossroads. Met I Wanna Live Like That, de titelsong van haar onlangs verschenen album. mistakes And I wanna give back what I take there for my friends. I wanna always make amends. I wanna live like that. Now I wanna laugh right out loud. And I wanna make my mama proud. And now I wanna have the strength to cry. I wanna always wonder why. I wanna live like that. 1984 daterende single van The Candles. Het was de derde en laatste nummer 1 hit voor The Candles. In totaal stonden ze er 12 weken mee in de country charts. Alan Jackson nam de song op in 1994. Ik draai de hitversie van The Candles. In het tweede uur een cover van deze song. Crossroads, nummer 1 country hit. till I Sitting on Top of the Bottom is misschien wel het beste nummer van Chuck Mead's nieuwe album Free State Serenade. Een vast onderdeel in dit eerste uur is een drietal songs uit eigen land. Change of Key is regelmatig te gast in dit programma en zo ook vandaag met When Music Calls My Name. Soms ook een stukje onvervalste Cajun van eigen bodem. Ja, ook dat wordt in Nederland gemaakt. Zo nam Swamp Chanson de Limonade op. De Volendamse zanger Theo Scherpenzeel, beter bekend als Pex Hildebrand, wordt nog altijd ondergewaardeerd. Het waarom daarvan begrijp ik niet, want hij heeft tal van prachtige songs opgenomen en ook nog eens voor hem of mede door hem geschreven. La Villa Latino is ook zo'n juweeltje. Crossroads. Moi j'aime cousin, moi j'aime cousine, moi j'aime mieux la cuisiner. Samedi au soir, j'ai collé le vin, mais sur les dimanche matin, je suis toute manière malade. Passez-moi le verre limonade. Le verre est pris, l'hiver est pris, mon dîner n'est pas couvrir. Samedi au soir, les choréos basés sous les comme Dimanche matin, il y a tout de manière malade. Passez-lui les verres limonade. guama vjere tu sako parjan Sam li osvaži korio val zule un coche Dimanche matin, je toute manière malade Passez-moi la verre à limonade Kees de Haan. You could do the things you do in any other bar, but without your cue, you never got too far. entered until you like the illness much better than the cure. Canadese zanger Shane Chisholm naar Europa in september. Hitchhiking Buddha is een van zijn songs. Rolled up the rim on a large double-double Pulled out of Brooks in my old Grand Am Rain on the road started giving me some trouble Medicine hat, there was a traffic jam About an hour later, when my wheels started turning, the road rage settled and the weather was fair. Saw something funny on the westbound shoulder was a bright orange Buddhist with his thumb in the air. Nobody's picking up hitchhiking Buddha. No one cares if it's dead or alive. Nobody's picking up hitchhiking Buddha, cause you can't be enlightened when you're trying to drive. said bye to Regina, past the Yellow House on Pinky Road. Tune in the country on the Moose Jaw station. Stopped us with current for some high Alamo. My eyes lit up at the Alberta border. Three more hours if I never stop. Looked up ahead through the crack of my window. It was hitchhiking in the same spot. Nobody's picking up the hitchhiking Buddha. No one cares picking up the hitchhiking blue cause you can't be in light when your time sorry for him, but too Boots is een trio dat naast Nora Jones bestaat uit Sasha Dobson en Catherine Popper. Op dit nieuwe album is een lekker rauw rootsgeluid te horen waar er plaats is voor flink wat rock-invloeden. Het is een geluid dat prima past bij de geweldige stem van Nora Jones. Maar ook de twee andere leden van het trio kunnen geweldig zingen.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 Haar countrystem is met dat extra rauwe randje meer dan aangenaam om naar te luisteren en brengt het echte country en Nashville gevoel goed over. Liefdesverdriet en eenzaamheid, rebel of gewoon een girl next door met een heerlijke zoele countrystem... Het is gelukkig niet alleen kommer en kwel wat ze zingt. Naast liefdesverdriet en eenzaamheid zijn er gelukkig ook dromen. Door de songteksten toont ze meer dan een glimp van haar identiteit. Op het album bezingt ze de liefde, de verleidelijke leugen en de bittere waarheid. Met I'm No Elvis Presley laat ze horen uit het goede hout gesneden te zijn. Lindy Ortiga just oh dat al mijn muzikale vrienden van dit eerste uur genoten hebben, neem ik even afscheid. Niet voor lang, want ik ben zo weer terug met nog een heel uur country. Bob Wayne sluit af met All My Friends. Tot zometeen. It's been a while since I've seen all my friends. and even longer since I let them in. But now I think it's time that we go down, down, down, down to get my feet back on the ground. Cocaine, we had some times, you and me. Man, you used to make me feel Then you had to get me spinning around, around, around. Around until I'm face down on the ground. And all my friends and me, we used to live so happily. But then they had to tear me down. The way things were back then, and the fun I had with all my friends. Think it's time we put the spark back in the flame and relive. fan sound, sound, sound.